Bij sommige patiënten blijven de klachten, ondanks het feit dat ze gestopt zijn. Dan helpen medicijnen niet. En moet je soms zelfs de blaas eruit halen en een stoma aanleggen is natuurlijk heel heftig. En volgens het Trimbos Instituut zijn er ook steeds meer ketaminegebruikers. Drie jaar geleden waren er nog zo'n 80.000, vorig jaar 130.000. Op Java zoeken reddingswerkers weer naar slachtoffers van de vulkaanuitbarsting van zaterdag. De zoekactie op het Indonesische eiland lag stil vanwege het slechte weer. Duizenden huizen zijn verwoest en er zijn nog tientallen mensen vermist. Spotify heeft honderden comedy shows offline gehaald. Van bijvoorbeeld Kevin Hart, John Mulaney en Tiffany Haddish. De comedians willen dat Spotify ze niet alleen betaalt voor de uitvoering, maar ook voor het schrijven van de teksten. Ze zeggen dat Spotify ze alleen maar verder onder druk zet nu er zoveel shows offline zijn gehaald. En een protest in de binnenstad van Groningen tegen Black Friday. Want vandaag is het volgens de actievoerders van Extinction Rebellion Trash Monday. Waar we stilstaan bij de negatieve gevolgen van Black Friday eh, en voornamelijk gezamenlijk tegen overconsumptie. De actie begon om 12 uur, tegelijkertijd met het afgaan van het luchtalarm op de eerste maandag van de maand. Het weer, nu nog droog, maar tegen de avond begint het eerst te regenen en daarna gaat het waarschijnlijk sneeuwen. In het oosten van het land kan er ook een laagje sneeuw blijven liggen. Morgen is er af en toe zon en wordt het een graad of vijf. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat een korte file bij knooppunt Rotterpolderplein. 3 kilometer, de vertraging is maximaal 10 minuten. En op de A10 Noord richting Zaanstad tussen Landsmeer en de Koentunnel 2 kilometer...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 Give me one, let me long, be my sunlight tell me lies, we can argue, we can fight Yeah, we did it before, but we'll do it tonight Yeah, that fro black boy with the gold teeth Your dark skin looking at me like you know me I wonder if you got the G or the B Let me find out and see you coming over to me yeah. These days are way too lonely I'm missing out, I know These days are way too long And I'm not forgiving, love away, but I want find in these times. But I got nothing but love on my mind. I need a baby while I'm in my prime. Need an adversary to my down and weary. Like, tell me that's life when I'm stressing at night. Be like, you'll be okay and everything's alright. Uh, let me in nothing, cause I'm not wanting anything. But you're loving your body and a little bit of your brain them don't forgive and love away, but I want someone to love me. I need someone to needs me. Cause it don't feel right when it's late at night and it's just me and my dreams. So I want someone to love. That's what I fucking want. I want someone to love someone who needs me. En welkom bij het ene laatste uur van de Rainbow Radio Zandvoort Regenboog Top 52. Het gaat hard. Ja, we zijn al bij nummer 20. Ja, dat betekent ook dat we flink door moeten eten met die oliebollen. Want anders krijgen ze nooit binnen die tijd, toch? Nee, dus zou je ze mee moeten nemen. <laughs> Heerlijk ook nog dus mandarijntjes. <laughs> ja, zeker. Die moeten ook nog op. Ja, dus, eh, Sinterklaas, is ook nog even langs geweest. Ook nog, hoppakee, ja. speculaas. En eh, heerlijke muziek eh, trouwens. Met dank aan de luisteraars voor jullie stemmen. Ehm, ja, gewoon lekker divers. En een all shook up zeg maar, in vergelijking met, eh, met de lijst van vorig jaar. Ja, dit is echt eh, eh, behoorlijk veranderd, toch? Er zitten wel dezelfde nummers ook wel in. Ja, ja. Zo, een beetje de top 10 zitten wel, maar die zit wel op hele andere plekken. Ja, dus precies. Dat ook er, is, er is een kleine verschuiving opgetreden, maar er zijn ook wel even flink wat nummers die vorige keer toch echt in de top 5 stonden... Ja. zijn er ook wel weer eh, goed uitgemieterd, om het zo te zeggen. Ja, dus, eh, ja, ja, nee, wat, eh, wat, wat, ik wel mooi vind aan deze lijst... ook natuurlijk een bak aan nieuwe artiesten... maar vooral ook dat je ziet dat mensen... hun interpretatie van wat nou echt hoort binnen een Rainbow Top 52 ook weer totaal is veranderd mensen vinden het nu meer dingen erbij passen of juist op een andere manier. Dus dat is het leuk om eh, dat op die manier terug te zien. Ja. En, misschien eh, ook wat meer jonge mensen. Ja, ook wel dankzij jullie natuurlijk, uh, Jelme en Mirko. Ja. Nou, van Mirko gaan we het zo nog horen. <laughs> of we daar nog zo blij mee moeten zijn. Ik heb nog een pleziertje klaargezet. <laughs> Het is wel fijn dat we iedere keer een waarschuwing van Mirko zelf krijgen. Dat Ja. nummer, het risico loopt dat we een aantal luisteraars gaan verliezen. <laughs> maar wij hopen, het zijn vrij korte nummers, dat je toch lang genoeg kunt blijven eh, ja. Dus eh, we gaan eerst nog even gewoon wat, eh, wat traditioneler. Alhoewel niet heel traditioneel. Met een, een ja, toch wel een gay anthem om het zo maar te zeggen. Hè? It's Raining Man. Mm. Oorspronkelijk van de Weather Girls. Maar deze in de uitvoering van Jerry Hallway destijds. in haar, hoe noem je dat? persoonlijke carrière na de Spice Girls. Ja, Inderdaad, de solo. De solo. De solo. Ja, precies. Hm. It's Raining Man. Nummer 19. It's Raining Man. Gary Halliwell. 18. Let's go outside. George Michael. van George Michael uit 1998. Het nummer dat hij schreef als een soort van knipoog... nadat hij was gearresteerd door notabene een undercover politieagent... die hem eh, min of meer had verleid op eh, de openbare toiletten... tot, ehm, nou ja, zeg wat intiemere eh, relationele vormen. Ehm, en waarbij die, zeg maar, toch uh, ja, een is omschreven, toch? Ja, ja. en waarbij die dus eigenlijk zomaar een kick in die ass gaf... om, ehm, nou, eens eventjes, zeg maar tegen dit eh, toch wel smerige trucje. Ja. Eh, want hij, eh, hij kwam er publiekelijk eerst, kreeg van alles over zich heen. En dan nam een mooi revanche, zeg maar, met dit nummer. Overigens, de politieagent zelf probeerde daarna, zeg maar, zijn ehm, status weer een beetje te rehabiliteren. <laughs> Maar dat kreeg hij mooi niet voor elkaar. Dus geen smarte geld voor hem. En, Heel mooi. Good for you lekker dan. Ja, overigens ja. Dus outside gesproken, eh, dat is niet bepaald het weer. Eh, dit nummer, dat roept We lekker een binnen. beetje de zomer op. <laughs> We blijven liever binnen even op dit moment, waar de kachel gewoon lekker warm staat. nou, echt. Het volgende nummer, dat is eh, Barbara Pravi met Voilà. Oh, de nummer twee van het Songfestival. Wat mij betreft had ze nummer één mogen worden.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 Ik vind, ik vind het een heel fijn nummer. Ik heb hem eh, ooit dus gewoon kwam ik hem tegen. Ik was Pink aan het zoeken op YouTube en toen kwam ik hem tegen. En later hoorde ik hem continu op de radio. Ja. Dus ja, ik vind het een, een heel leuk nummer. En haar dochtertje lijkt heel goed te kunnen zingen ook. want je hoort haar op het laatst van het nummer. En ja, erg, erg leuk. Ja ja, dus, eh, nummer 15 was het alweer. We komen steeds dichterbij. Bij de, bij de top 10. Ja, ja, en dus inderdaad voor, eh, als je wat later hebt ingeschakeld... Eh, een nieuwe nummer 1 vergeleken met vorig jaar. Wat vorig jaar was het? Eh, vorig jaar was eh, Claudia de Breij. Claudia de Breij, inderdaad. met, eh, mag ik dan even bij jou? Mag ik, mag ik bij jou? Mag ik bij jou? Mag ik dan bij jou? Ja, niet even. Mag ik dan bij jou, inderdaad. Ja. Maar dat is dus dit jaar niet. En, ehm, dit jaar niet, nee. Ja, is het een, is het een nieuwe uit de lijst? daar nog even over gesproken. de lijst is samengesteld uit de nummers die wij het afgelopen jaar tijdens de uitzendingen van Rainbow Radio Zandvoort hebben gedraaid. Klopt. Ja, dus we hadden in totaal iets van 95 nummers bij elkaar. Ja. En die stonden inderdaad op eh, de website van ZFM. Waar de luisteraars... Niet alle 95 over, niet, hoor, nee, 70 of zo. Die we oh ja, oké, waar je dus uit kon kiezen. En eh, daarmee hebben jullie deze top 52 samengesteld. We genieten er ontzettend van. En eh, het is een lekker feestje, goede sfeer in de studio. we mhm. hopen dat jullie ook inderdaad thuis lekker aan het genieten zijn. Zet de radio weer lekker voluit op volume.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 was Melanie met Beautiful People uit 1969. Gezongen op eh, Woodstock, dat legendarische festival... waar zeg maar, de hippie flower power tijd... Eh, een van de hoogtepunten, of tenminste de hoogtijdagen van de, de hippie tijd. Ehm, net even een appje gekregen, een van de hoogtepunten... of tenminste eh, favoriet van Fred Rozenhart... die we ook wel beter kennen als Keizer Sissy. Hier, hè, onze ambassadeur tijdens Pride at the Beach... Um, zij haalde, eh, Melanie, eh, de inspiratie voor dit nummer uit een stroomstoring in New York tijdens haar jeugd. En eh, tijdens die stroomstoring deelde zij kaarsen uit in het gebouw waar het ontzettend donker was. En tijdens dat uitdelen van de kaarsen trof ze eigenlijk alleen maar ja, begrip en verbondenheid. En vandaar dat ze dit nummer heeft geschreven, Beautiful People. Mooi. toepasselijk, toch? Jazeker. Ja, ja bij nou, je spread, spread the word, zou ik inderdaad zeggen. Niet Beautiful dat spontaan even met elkaar nu in de stroomstoring moeten gaan zitten lijkt me heel <laughs> onhandig. Nee, maar we kunnen wel elkaars mooie eh, delen uh, ervaren. Ja, precies. Hè? En is deze donkere dagen voor kerst steken we toch wel de kaarsjes aan. Het mooie ik ben toch wel bang als we hier in een stroomstoring komen... dat we weer het toiletpapier eh, zo, dat het allemaal op is binnen een paar dagen. Ja, oh ja dat, dat, dat, risico loop je. Maar erger is dat zeg maar, Rainbow Radio Zandvoort niet door kan gaan. Dus we gaan er snel weer voor met, het, met, het volgende <laughs> nummer. En dan moet ik even kijken in de lijst. Want ik zat eventjes op een andere pagina. De, volgende nummer is een... Eh, oh ja, eh, we hebben een beetje een... Eh, ja, eigenlijk een beetje... Een beetje Klein, klein beetje roddelen. Ja, ja toch? ja, het is namelijk een... het volgende nummer is een soort guilty pleasure. Van ja, Jelmer. Van Jelmer. Ja, ja, je, zit erbij, hè? Je, zit erbij. Ja, maar we zeggen het heel zachtjes. Ja, heel zachtjes. Ja, de, guilty pleasure van Jelmer Koper is... Dat is Katy Perry met I Kissed a Girl. Hmm. Nummer 13. <laughs> I Kissed a Girl, Katy Perry. I Kissed a Girl. En I liked it. Eh, Katy Perry. <laughs> Eh. En I liked it. Oké, okay, ja, ja, ja. coming out. Eh, ja. ja. <laughs> even kijken. Nou ja, mijn guilty pleasure dan. Omdat hij wel ook een beetje is grijs gedraaid. Maar toch thuis hoort in zo'n top 52. Maar we hebben het meest schokkende nog niet gehad van dit uur. <laughs> Eh, eh, Mirko, jij hebt ook een, eh, ja, een verzoekje ingediend. Ja, ik, zoals je weet, ik hou van een beetje vreemdsoortige nummers erin gooien. Nu heb je ook hm. een fenomeen dat heet memes. Ik weet niet hoe bekend iedereen daarmee is hier. Eh, maar dat zijn grappige plaatjes en audioberichtjes en dingen die op het internet worden gedeeld. En dan heb je natuurlijk ook regenboogmemes. En daar zijn allerlei eh, vreemdsoortige liedjes uit ontstaan. En dit was een nummer wat gek genoeg een soort hitje is geworden binnen de mensen die zich bezighouden met die memes. Nou, ik zag het is wat wat vulgair. Eh, en ik zou het gelijk ietsje terugdraaien, want er zit een uh, ja, gekke volumeverschilletje in. Ik zag net al op YouTube 28 miljoen views, dus we gaan ervoor zitten. Ja, we gaan ervoor zitten, daar <laughs> komt hij. <laughs> Oeh, user warm. Okay, I know this is a really bad idea, but I'm already here, so. here we fucking go. extreme noses pounces on you, ooh, you're so warm. Ooh help but notice your balls from across the floor. Noses your Nicky wakey till day or till day, hee hee. Unzips your baggiest pants, oh baby, you so musky. Take me home, pet me, and make me yours, and don't forget to stuff me. See me like my widow, baby, tail all for your bulgy wulgy. Kisses and lickies your neck. Mm-hmm. I hope daddy likes nuzzles and wuzzles your chest. I be getting thirsty. Hey, I got a little itch, you think you can help me? Only 7 inches long. Ooh, please adopt me. Buzz on your butt as I lick my lips. Ooh, punish me, please. Gotta hit him with this furry shit. He don't see it coming. Number 12. Say a little prayer for you, Aretha Franklin. for the bus. de Franklin met het wonderschone Say a Little Prayer for You op nummer 12. Ja, en, eh, vorig jaar stond Aretha Franklin wel in de lijst... maar met een ander nummer, met Respect, namelijk. Ja. En uh, daar stond ze nummer 16. Nummer 16, oké. Ja, dus ze is dus gestegen, dus maar dan wel met een is, nummer. vier plekjes gestegen. Ja, ja, ja, dat dan wel inderdaad. En uh, nou ja, wij hopen althans dat u het nummer heeft gehoord. Want eh, ja, hiervoor was dan een nummer zeg maar, waarvoor een waarschuwing aan vooraf was gegaan. <laughs> Ehm, gelukkig zit er een begrenzer op de volumeknop eh, hier in, in, in de Masterdingen. dingen. Tenminste, laat mij het zo uitleggen, want ik ben hier niet de technicus meer. ik, ik, vind het uh, een goede uitleg. Ja, is goed gekeurd. Ja, Oké, inderdaad. Dus we hebben even ervoor gezorgd dat de mensen, met name met oortjes in, zeg maar even niet werden opgeblazen met een trommelvlies. Ja. ja. Ja. dat is ook wel fijn, hè? Ja. Eh, en eh, nou ja, daarnaast was de tekst ook nog wel eh, indrukwekkend. Ja, ja, dat is dan wel weer een deel wat we, wat we niet met de techniek konden verhelpen. Dus, nee, En <laughs> in deze top 52, waarin we toch inderdaad evergreens vooral draaien... was dit wel even een fris geluid. Dus het ook <laughs> heel... heel nou, in ieder geval een ander geluid. een ander geluid. Een En zoals jij net zei, Anja... we gaan nu zeg maar op de plekken terechtkomen... waarin de artiesten vorig jaar in de top 10 stonden. Ja. En eh, nu hebben we zeg maar, de variatie eh, zeg maar, op eh, eigenlijk het grote... De verschuiving treedt op. De shuffle. De, shuffle, De shuffle. We gaan de shuffle in. Ja, want we gaan eerst luisteren naar ABBA. Met natuurlijk ja, all-time, all-time favorite. The Dancing Queen. En dat was vorig jaar. Die stond vorig jaar op nummer 8. En staat dus nu op nummer 11. Ja, en daarna natuurlijk YMCA van de Village People op nummer 10. En als u toevallig kijkt naar de radio dat is een beetje de vreemde zin. Kijk naar zfmlive.nl. Dan eh, ziet u ons meedoen eh, hoe je dat dansje ook alweer uit moet voeren. Oh. Nou, dat wordt spannend. We gaan ervoor. <laughs> YMCA stond overigens vorig jaar op nummer 4. Dus die is zes plekken gezakt. Oh, okay. ja. Oh, interesting. Ja. We gaan luisteren. Yes. Nummer 11. Dancing Queen, ABBA. Zandvoort Top 52. Nummer 10. YMCA. Village People. still fixing all the cracks.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 Dat is ook een leuke vent om te zien. Ja. Maar prachtige arcade van Duncan Lawrence. Vorig jaar nummer 7. En nu nummer 9 dus. En ooit nummer 1. Ja, ja, maar dat, ja, was een ander programma. Dat is een ander programma. Niet bij de top 52. Eh, de Rainbow Radio Top 52. Ja, precies. Daar heeft hij nooit nummer in ingestaan. Ja, en dan hebben we nu een nummer dat vorig jaar niet in de top 51 eh, stond. Klopt. Ja, maar wel een verzoeknummer eh, van Floor de Goede. Toen, eh, bij het programma, niet deze keer. Maar, nee, nee precies, eh, niet deze keer. Maar uh, Floor de Goede kwam met Donald Summer met I Feel Love. En Floor de Goede is de illustrator van het boek Gloei... waar we nou menige keer aan gerefereerd hebben. Hij was destijds ook samen met Edward van der Vendel hier in de studio... En dat had allemaal te maken met de Pink Poverty Trail die we hebben gehad tijdens de Bright Pride, Ja, precies. Dus we gaan luisteren naar een nummer. En blijkbaar een nummer wat dus bij de luisteraars goed viel, want hij is op nummer 8. Ja, en dit is een waanzinnig disco-nummer. Ja, dus Donna Summer, I Feel Love. Nummer 8.